De man van 44 werkte bij de klantenservice van de luchtvaartmaatschappij. Hij zou valse klachten hebben gemeld, waarbij hij als begunstigde zijn eigen bankrekening invulde. Daarna autoriseerde hij de betalingen. De medewerker heropende ook oude zaken tegen de KLM en verving daarbij het originele rekeningnummer door het zijne. In totaal zou de man voor 145.000 euro hebben gefraudeerd. Een ontploffing in het noorden van Irak heeft aan acht Iraakse militairen het leven gekost. Vier militairen raakten gewond. Het incident gebeurde in de onrustige provincie Diyala. De doden vielen toen een huis ontplofte in de stad Sadia. De groep militairen was het pand kort daarvoor binnengevallen... na een tip dat er mensen werden vastgehouden. Inwoners van de vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, voelen zich twee keer zo vaak onveilig in hun eigen buurt als andere stedelingen. Den Haag en Rotterdam staan hierbij bovenaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de binnenstad van Rotterdam en Den Haag en het openbaar vervoer in die steden worden vaker als onveilig ervaren. Het gevoel van onveiligheid in het uitgaansleven van de vier grootste steden is vergelijkbaar met dat van andere steden. In Utrecht vinden mensen het zelfs vergelijkbaar met het platteland. Een Roemeense vrouw heeft gisteravond al haar kleren uitgetrokken om te voorkomen dat ze werd opgepakt. Ze had samen met twee mannen op parkeerplaatsen langs de A4 geprobeerd om nepgouden sieraden te verkopen. Toen de agenten het drietal daarop aanspraken, trok de vrouw al haar kleren uit, waardoor ze poedelnaakt langs de snelweg bij Hoofddorp stond. Ook probeerden ze de sieraden op intieme plekken te verstoppen. De agenten namen de drie mee naar het bureau en daar kregen ze een boete. De nepgouden sieraden zijn in beslag genomen. Het weer vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. In het zuidoosten en oosten blijft het lang bewolkt en regenachtig. Het wordt 20 graden op de Wadden en 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS.